lag de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro. Seksuele intimidatie en aanrandingen zijn bij de VN schering en inslag. Dat zeggen werknemers van de internationale organisatie tegen de Britse krant The Guardian. Ze zeggen ook dat er bij de VN een zwijgcultuur heerst. Slachtoffers durven misbruik niet te melden uit angst hun baan te verliezen. De krant sprak met tientallen anonieme VN-medewerkers uit verschillende landen. Vijftien van hen zeiden dat ze in de afgelopen vijf jaar te maken hebben gehad met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. De VN erkent dat het interne klachtensysteem wel moet worden verbeterd. Secretaris-generaal Guterres heeft inmiddels een hulplijn in het leven geroepen... en een advocaat aangesteld die slachtoffers kan bijstaan. Premier Adern van Nieuw-Zeeland is in verwachting. Ze krijgt in juni haar eerste kind. De 37-jarige Adern, een van de jongste premiers die Nieuw-Zeeland ooit had... maakte dat vanochtend bekend bij haar woning in Auckland. Ze kreeg daarna meteen veel steunbetuigingen van organisaties... voor vrouwenrechten en vakbonden. De start van de nieuwe plastic VVV-cadeaukaart verloopt stroef. De kaart verving in november de papieren cadeaubon... maar kan in veel winkels en instellingen niet worden besteed. Sommige winkeliers willen niet meedoen... en anderen hebben de software of scanner niet om de kaart te innen. VVV Nederland zegt dat vooral lokale MKB-ondernemers zijn afgehaakt. Het weer. Verspreid over het land vallen nog enkele buien... met kans op onweer, hagel en sneeuw. Tussendoor schijnt soms de zon en bij een matige wind... wordt het 4 of 5 graden. Ook in het weekende is het vrij onbestendig...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 15 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bij Amsterdam is de linkerrijstrook dicht op de A10. Koenplein richting de Nieuwe Meer. Bij Knoop het Amstel 20 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. 5 minuten bij Harmelen. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp. Door een kapotte vrachtwagen 7 kilometer file. En 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Door een kapotte auto op de A20, hoek van Holland richting Gouda bij Maasluis, 3 kilometer file en 10 minuten erbij. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.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 welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, met het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt... Archie Shep en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel... Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. Graaf en de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er, zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt, want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer, You're My Thrill. nothing to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're when I look at you. Cause you're my to pieces. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, Eddie Daniels en eh, Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, hetzelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan zes, zeven minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams. cd 2015, Quiet Whiskey. was the first one to pull you down.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 Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove. Nou, maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some honor memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. flame that has faded. Night executes vengeance and does away with it. Though it is nature which gives us a right to things, the body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem That slow journey, reenacted over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tooled flowers. My attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. En ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius, Three Views of Secret... van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer... Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Thank you. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet. Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker. Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory listen to me Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz noir muziek. Komt-ie. in many ways. fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top. slow Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Uh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta.